met het NOS-journaal. De democratische presidentskandidaat Joe Biden beleeft vooralsnog een succesvolle Super Tuesday. Hij wint op basis van exit polls in zes van de veertien staten. Te weten Virginia, North Carolina, Oklahoma, Tennessee, Minnesota en Alabama. Bernie Sanders wint in Vermont en Colorado. In andere staten waar de meeste gedelegeerden te verdelen zijn... Texas en Californië zijn de uitslagen nog niet binnen. Vooraf was Super Tuesday al een van de belangrijkste dagen in de voorverkiezingen. Vooral voor de Democraten, omdat bij de Republikeinen al zeker is dat president Trump genomineerd zal worden. Opnieuw zijn er in China minder nieuwe besmettingen met het coronavirus geteld. China telde gisteren 119 nieuwe coronagevallen. Dat is een nieuw laagte record sinds het land in januari begon met het dagelijks delen van coronacijfers. Terwijl de uitbraak van het coronavirus in epicentrum China steeds meer onder controle lijkt... nemen de zorgen over het virus in de rest van de wereld juist toe. Zuid-Korea telde ruim 500 nieuwe besmettingen. Daar zijn nu ruim 5300 mensen ziek. En in Japan bereikte de virusuitbraak een nieuwe mijlpaal. Het land telt nu meer dan 1000 besmettingen. Vorig jaar is in Nederland fors meer groene stroom opgewekt dan in 2018... Toen was de groei volgens het CBS 11 Vorig jaar was dat 18 Vooral de elektriciteitsproductie met zonnepanelen nam toe. Er werden veel nieuwe grote installaties neergezet op daken en op de grond. Het grootste aandeel in groene stroom komt nog altijd van windmolens. Bijna de helft. Dat is wel iets minder dan in 2018. Het windmolenpark groeide nauwelijks. Op zee kwamen er helemaal geen windmolens bij. Het weer, minima liggen vannacht tussen 1 en 4 graden...